let me take up a permanent residence. your body, come you spinning it. Rotate your body, come you spinning it. Rotate your body, come you spinning it. Make the trumpets blow. Sandra. She tell me she comes straight from Colombia, so recommend no my banana. Your mama say that's the manana, so me do it. I ah, me do it, so me do it, me do it. And tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them way. <laughs> You know say ah, that, so me do it. I ah, some me do it, so me do it, me do it. And girl, tell me some me banana sweet. Them say the length and size make them way. With it, crew, drop. c'est la come and I With it, crew, drop.